gijzelen door angst te zaaien. Dat zei hij op een congres van zijn partij in Breda. Pechtold speelde in op de grote aanhang die zich in de peilingen aftekent voor de PVV. En wil doorgaan met het benoemen van wat er mis is met Geert Wilders. Die maakt volgens hem niet alleen zijn kiezers bang, maar ook zijn tegenstanders. En Pechtold zei dat hij dat niet laat gebeuren. Verder verweten de D66-leider het kabinet een gebrek aan visie en daadkracht. Regeren is een werkwoord, zei Pechtold. Volgens hem wordt het kabinet nu gekenmerkt door labiel leiderschap en mager management. Staatssecretaris Dijksma wil dat de kinderopvang en de basisschool worden samengevoegd. En daardoor komen kinderen van 2 tot 12 jaar de hele dag in hetzelfde gebouw te zitten. De staatssecretaris vindt dat ook sport, cultuur en jeugdzorg er een plek moeten krijgen. Een vergelijkbaar idee, de brede school, bestaat al een paar jaar in Nederland. Maar volgens Dijksma wordt daar nog te veel langs elkaar heen gewerkt en zijn er te veel regels. Er komen steeds meer studenten van buiten de Europese Unie naar Nederland. Vorig jaar kwamen er bijna 9300, een stijging van ruim 3,5 procent. En ook dit jaar wordt een toename verwacht. Het kabinet stimuleert de komst van buitenlandse studenten... omdat er voor sommige beroepen een tekort is aan gekwalificeerd personeel. Schaatser Sven Kramer heeft zich als eerste verzekerd van een startplaats voor de Olympische Spelen in Vancouver. Kramer deed dat door de World Cup-wedstrijd op de 5 kilometer te winnen. Bij de vrouwen werd de 500 meter gewonnen door de Chinese Beijing Wang. En op de 1000 meter ging de winst naar de Canadese Nesbit. Marianne Timmer werd op die afstand derde. Het weer. Vanavond en vannacht minder wind en vrijwel overal droog.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 En op uh, eh, Marienweide zijn nog maar een paar minuutjes uh, eh, spelen van dat duel tussen de koploper Rood-Wit en de nummer 2 Union uit Nijmegen. En Rood-Wit leidt met 2 tegen 1. En ik heb de kop voor, uh, morgenochtend heb ik al klaar. Want het zou best kunnen zijn dat die kop zou luiden Daan Murder doet het weer. Want eh, Daan Murder was degene die halverwege de tweede helft de vierde rood-wit strafcorner wist te benutten. En zodoende zijn team op voorsprong bracht. In de tweede helft eh, kwam Union wel terug. Eh, na drie minuten werd al de gelijkmaker achter Niel Jacobs getikt door Bram Venemans. Eh, de 1-1. Eh, daarna zakte rood-wit iets in. Het werd een beetje zenuwachtiger eh, achterin. Het werd ook slordig gepaard en men ging veel op de solo-tour. Maar uiteindelijk was het dan toch de strafcorner van Daan Meuren die het verschil bracht. 2 tegen 1. We liggen even stil met het, met het spel. Nog een paar minuutjes op de klok. Maar ik denk dat rood-wit de achtste overwinning op rij in de tas heeft. Kortom, goede wedstrijd dus voor Rood-Wit. We gaan eens eventjes kijken bij de wedstrijd van uh, Spaarwoude tegen Bloemendaal. Ja, goed, natuurlijk die wedstrijd eh, vanmiddag. Dus hier uh, El tegen uh, 3-1 winst voor uh, Bloemendaal. Ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is. En dit is een hele belangrijke overwinning. En ik ben er ook heel erg blij mee. mede omdat Sparenwoude toch al een ploeg heeft die, die gevaarlijk kan, kan uitvallen. Eerste helft? heel goed voetbal van Bloemendaal. Ja, eerste helft speelde Bloemendaal heel goed. Ik moet ook zeggen dat ik van Spaan op dat moment iets meer agressie had verwacht in de duels. Dus eh, nou oogde het van ons uh, heel erg mooi. Weinig lopen. En Spaan vond ik, eh, ik, ik had iets krachtiger voetbal van ze verwacht. doelpunten, drie keer Jan, twee keer Paul en Paul met zijn hoofd. Dat doet hij nooit. Ja, ja dat was wel een bijzonder gegeven. Dat Paul die ja, die heeft eh, moeite met hoge ballen. Maar deze keer kwam hij heel goed bij de tweede paal. En hij eh, hoeft ook gelukkig geen duel aan te gaan, maar hij kopte hem wel heel goed in. Je ziet, eh, ja, na, na 20 minuten kom je op 1-0. Ja, dan ja, een eigen goal eigenlijk tegen. Dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen. Dan wordt het 1-1. Ja, en dan vijf minuten na de rust, Paul Jan, die twee er maakt. En toen ging Starenwoude echt drukken. Ja, nou eerst even een momentje nog voor, eh, voor de eerste helft. Eh, na zeven minuten kreeg uh, best wel een goede kans. Waarbij een 1-2 dwars door het midden gelukkig voor ons een bal naschoot. En dan heb ik het ook wel met nu gehad over de kans voor Spaanhouder de eerste helft. Uh, Paul een goede goal 1-0. eigen goal 1-1. Na een uh, omschakelmoment dat Ricky Kuit verwacht dat hij een penalty krijgt omdat hij onderuit gehaald wordt. Wordt niet gegeven. Spaanhouder count het heel snel uit. Uit de corner verdienen ze daar 1 1 door een, ja, een eigen goal van een Bloemendaal spelen. Gelukkig naar rust komen we heel scherp uit de kleedkamer, maken 2-1. En na 15, 16 minuten daarna, toen uh, eh, Kleun er volop in. En toen hadden we het echt wel 15 minuten moeilijk. Maar dan, op een gegeven moment, de beslissende goal, 3-1, door Tim. Ja, het was een uh, gelukkig mooie actie van uh, Tim Joon, die uh, samen met Monier die inviel. Eerst heel ongelukkig, maar daarna eventjes alles opzij zetten en een actie maakte. Twee man voorbij, een prachtig mooi voorgaf. Maar Timio de bal erin kon schieten. En daar was heel blij mee. Dan kan ik me even voorstellen. Als je ziet de andere uitslagen. Goede uitslagen voor Bloemendaal. Ja, deze klasse, of je nou eerst of later staat, ik denk dat iedereen aan elkaar gewaagd is. En elke wedstrijd moet je strijd leveren, anders ga je het niet redden. En ik hoop dat we aan het eind van de rit, wanneer alles eh, gebeurd is, dat, eh, dat de punten goed verdeeld zijn ten opzichte van iedereen. het wordt wel een spannende competitie. Volgende week Schoten, Weer een ander potje, thuis. Ja, ook daar moeten we weer volop aan de bak. En uh, de, de, de, de, de, de, voetballend moeten we soms wel eens eh, wat dingetjes eh, achterwege laten en wat robuuster gaan spelen. Die moet toch uit de vierde klasse komen. En alles met een hakkie en tikkie is soms te veel. En Schoot is ook een ploeg die fysiek best wel haar mannetje kent. Goed, dankjewel Kees. Ja, dat was het vandaag natuurlijk. En vanaf uh, houden. Maar de Bloemendaal won met 1-3. En volgende week thuis Tegenschoten. and I'm finishing a lot of things that come along with you make me, make me make me the one I'm with. I start a new relationship oh, with you. This is what you do, what you think about it when you know the things that come along with you make me, you make me. Or anything that came between us, you were like my best friend. the one I used to run and talk to when me and my girl was having problems say it'll be okay. Suggest little nice things I should do. Uh-huh. And when I go home at night and lay my head down, all I seem to think about was you and how you make me wanna leave the one I'm with. Start a new relationship with you. That's what you do. Think about her and all the things that come along with you. Make me, you make me leave the one I'm with. Start relationship with you. This is what you do. Think about all the things that come along with you. Make me, you make me. I was bad. You're the one that hooked us up, knowing it should have been you. <laughs> And what's sad is that I love her, but I'm falling for you. What uh-huh. should I do? Should I tell my baby bye bye? Should I? do exactly what I feel inside. Cause I, I don't wanna go, don't need to stay, but I really need to get it together. Make me wanna leave. Oh, I'm waiting oh baby. Relationship with you. Say what you do. Think about her in your life. Come along with you, make me the situations I Asher op ABN Radio en CFM Zandvoort in het programma Zondag in Kennemerland. En ja, die zondag die begon zo mooi en zonnig. En als we nu naar buiten kijken, wordt het toch wel erg mistig in de regio. Zometeen gaan we nog eventjes eh, ehm, ja, een item behandelen over HFC Haarlem. Want daar gaat het niet al te goed mee. Eh, beter gezegd, het gaat daar heel erg slecht met de financiële situatie. 300.000 euro hebben zij nodig. En dat eh, moeten ze hebben voor 1 december. Daar gaan we zo meteen over praten met de supportersvereniging van HFC Haarlem. En nu in ieder geval muziek op Cause when you're gone, I sit around the house just watching TV and see the world changing on me. The world keeps changing and I don't know what to do without you. So listen, girl, the sun is shining and the birds are flying, but I feel blue. The world keeps changing on me. world keeps changing The world keeps changing our me. Give me just a second, you're gonna wanna hear this, I'm sure. So sit down, baby. When everything's unpleasant, you seem to be the only cure. Cause when you're gone, I sit around the house just watching TV and see the world changing on me. The world keeps changing and I don't know what to do without you. So listen, girl, the sun is shining and the birds are flying, but I feel blue. The world keeps changing on me. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, The world keeps changing on me. watching on me. Every day is the same old story. There are so many troubles in the world, and I'm sorry. What more can I say? You clear out the gray, come bring the sun to me. The world keeps changing, and I don't know what to do without you so listen, girl. The sun is shining and the birds are flying, but I feel blue. The world keeps changing our me. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, The world keeps changing our me. The world keeps changing on me world, the world is changing, but it's still me and my baby. The world, the world is changing, changing on me. The world, the world is changing, but it's still me and my baby. The world, the world is changing, changing on me. The world, the world is changing, but it's still me and my baby. Eh, de spinners op AB Radio en CFM Zandvoort. Daarmee werd het 7 minuten over half 5. Zometeen gaan we het hebben over haar naar muziek van Phil Collins. Phil Collins op AB Radio en CFM Zandvoort. Het is eh, tien over half vijf. Ik zei het al, we gaan het hebben over HFC Haarlem, want daar gaat het niet al te best. De voetbalclub HFC eh, Haarlem verkeert in financiële problemen. De Belastingdienst heeft vorige week voor ruim 2 ton beslag laten leggen op de goede van de club. Voor 1 december moet de club 300.000 euro hebben, anders is het over voor de club uit Haarlem-Noord. Nou, de supporters zijn diverse acties gestart en wij spraken Pieter Annewever. 300.000 euro. Het is nogal wat, hè? Dat is een behoorlijk bedrag op dit moment, ja. En... Uh ja, we zullen dat eh, met z'n allen bij elkaar moeten verzamelen. En wij als eh, supporters zijn eh, in ieder geval al begonnen door te proberen via de staatsloterij voor een behoorlijk bedrag staatsloten te kopen. En daarnaast zullen we nog andere inzamelingsacties de komende weken gaan houden. Om toch te voor elkaar te krijgen voor 1 december een bedrag, in ieder geval een bedrag bij te dragen om die 3 ton weg te werken. Waar ligt het probleem nou precies volgens jullie als supporters? Nou ja, het uitblijven van het stadion is natuurlijk het grootste probleem geweest. Kijk, het stadion ging niet door en eh, daardoor haakten sponsors af. En uh, daarmee is er eh, een, een, groot gat ontstaan. Ja, en dat is alleen maar gegroeid en gegroeid. En ja, dan zit je op een gegeven moment met een schuld van, van meer dan een miljoen. Nou, donderdagavond was er een spoeddebat eh, over Haarse Haarlem in de gemeenteraad van Haarlem. Ja, en daar werd eh, wel steun bij de club toegezegd dat ze het stadion gaan opkappen... waardoor ze hopen dat er weer sponsors bij komen. Maar die 300.000 euro die is nog steeds nodig voor de club. En als het dier gewoon niet is voor 1 december... ja, dan is het over voor betaalde voetbal in Haarlem. Nou, deze week was dus eh, behoorlijk spannend voor de club uit Haarlem-Noord.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 Het is zondag in Kennemerland op AB Radio en GVM Zandvoort. We zijn aan het eind van het programma gekomen in ieder geval. Het is 9 eh, minuten voor 5. Mijn naam is Roderick de Veen en ik maak dat programma samen met Tjerk de Blauwe en natuurlijk ook Frits Reek en Frits voor het hockeyverslag... en Tjerk natuurlijk voor het verslag van de wedstrijd van Bloemendaal. Voor nu alvast een fijne zondagavond en graag tot volgende week... bij de collega's van uh, Zandvoort, Jaap Koper en Lenne van Haak. Die maken dan eh, het programma.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 A sophisticated lady. Oh. got it all. De tijd wordt mede mogelijk gemaakt door kokmakelaars.nl. Het is nu 5 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal.